Citydijkers met het NOS-journaal. Boeren met trekkers hebben gisteravond een gevaarlijke situatie veroorzaakt... op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede weghelft. Toen ze op een politieblokkade stuiten, keerden ze om... en reden ze tegen het verkeer in. Er gebeurde geen ongelukken. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Boerenorganisaties hebben fel gereageerd op het eerste gesprek gisteren met het kabinet en bemiddelaar Remkes. Farmers Defence Force zei de hardste acties te verwachten tot nu toe. LTO-voorzitter Van der Tak roept op om de acties binnen de grenzen van de wet te houden. Tegen Nieuwsuur zei Van der Tak dat hij wil aanschuiven bij het tweede stikstofoverleg... dat eind deze maand zou moeten plaatsvinden. Indiana heeft als eerste Amerikaanse staat het abortusrecht afgeschaft... sinds de veelbesproken uitspraak van het Hoge Rechtshof. de mogen staten weer zelf bepalen hoe hun abortuswetgeving eruit ziet. De verwachting was dat de helft van de staten een verbod zou invoeren. Indiana heeft dat nu als eerste erdoor gekregen. Taiwan heeft lichtkogels afgevuurd om meerdere drones af te schrikken... die boven afgelegen eilanden vlogen. Die bestuurd worden door Taiwan... Militairen zijn extra alert nu China een militaire oefening is begonnen. Dat is een reactie op het bezoek van, het, van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan, waar China woedend over is. Dat land ziet Taiwan als afvallige provincie. Heerenveen en Sparta hebben eh, e-, het nieuwe eredivisie-seizoen gisteravond afgetrapt met een gelijkspel. De clubs kwamen in het Abelensa-stadion in Heerenveen niet verder dan 0-0. Voor Sparta is het punt bij Heerenveen een opsteker. De Rotterdamse club ontsnapte vorig seizoen ternauwernood aan degradatie. Het weer zonnig, in de loop van de dag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon, vooral in het zuiden en dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen de N206 richting Noordwijk is helemaal dicht bij Katwijk. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 The heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angels learn. man. It's a pity, a pity man life. is jouw keuze ZFM. I feel like falling in love. to fuck something up. fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm in the mood to fuck I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go nobody we got Soak up the night. What's in these four walls? You sexy, my love. Don't miss this roll call. Did you hear a word? Show up, show up, show up, show up. up, power, up. You Mr. Nasty. I clean it up. Go where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever Gonna sit on top of you. We gon' so exotic. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Tease it, no self control. I got time today. I got time today.